Citydijkers met het NOS Journaal. In de drukke meivakantie en in de zomer komt er mogelijk toch weer een maximum aantal reizigers op Schiphol. De nieuwe topman Ruud Zondag zegt in een interview in het FD... dat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden nieuwe werknemers zoeken. Als dat probleem niet binnen een paar weken wordt opgelost... zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen, zegt de topman. In januari meldde Schiphol nog dat het de beperking van het aantal reizigers zou opheffen. In Groningen zijn messen binnenkort verboden in de openbare ruimte. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn... maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes. Volgens de burgemeester is het verbod nodig voor de veiligheid. Mensen mogen voortaan niet langer dan anderhalf jaar in de schuldhulpverlening zitten. Nu is dat nog drie jaar. Volgens minister Schouten van Armoedebeleid trekt een langdurig schuldhulpverleningstraject een zware wissel op mensen waardoor velen het niet volhouden en de financiële problemen alleen maar groter worden. Brazilië heeft een afgedankt vliegdekschip laten zinken. Milieuorganisaties zijn woedend omdat er asbest, zware metalen en andere giftige stoffen aan boord zijn die nu in zee terechtkomen. Volgens de marine waren er geen andere opties meer mogelijk. Het vliegdekschip was afgedankt en er zaten drie gaten in de romp. Het liep daardoor al een tijd vol met water. Zonder ingrijpen zou het half februari hoe dan ook zinken. Het Braziliaanse OM had een zaak aangespannen, maar de rechter gaf de marine gelijk... waarmee de toestemming was om het schip te laten zinken.